Hij denkt dat de rellers grotendeels tussen de 18 en 24 jaar oud zijn, maar sommigen zijn ook jonger. Eh, en ik beloof nu alvast, eh, als ze zichzelf niet melden, gaan we met de beelden naar buiten. En dan worden ze getoond op de nationale televisie. Want eh, we gaan, wat we ook kunnen doen om, om deze gasten aan te kunnen houden, dan gaan we, gaat, gaat echt alles uit de kast. En, en we zijn een aardig eind op weg. Er werden vannacht 60 mensen opgepakt in Rotterdam en omgeving voor het overtreden van de avondklok, groepsvorming of omdat ze geen afstand hielden. In Apeldoorn is een noodbevel afgekondigd voor de de hele stad, omdat er misschien plannen zijn voor nieuwe rellen. De politie mag daarom nu mensen preventief fouilleren. En mensen die geen geld gereden hebben om in, in de stad te zijn, kunnen worden weggestuurd. Gisteravond ontdekte de politie ook een illegaal feest in een loods in Apeldoorn. 37 feestgangers kregen een boete. Bij protesten in Rusland zijn al meer dan duizend mensen opgepakt. Het zijn aanhangers van de oppositieleider Navalny, die nu in de gevangenis zit. In meer dan 40 steden gingen mensen de straat op omdat ze willen dat hij vrijgelaten wordt. Maar die demonstraties zijn volgens de Russische overheid illegaal. En naar de sportschool, naar je basketbal of volleybaltraining of jazzballetles. Binnensporten zit er al een tijdje niet in. Niet alleen balen voor de sporters, maar ook voor de trainers. Dansjuf Shirley uit Goes in Zeeland keek naar wat er wel mocht en bedacht toen een bijzondere oplossing. En eh, nou, dan heb je natuurlijk dat je buiten mag, dat mag, eh, tot en met 17 jaar. En eh, ik heb van de gemeente toestemming gekregen om in mijn tuin les te geven. En dus staan haar leerlingen met dikke sokken en winterjassen te swingen in haar achtertuin. De kou deert ze niet. Het gaat gewoon om dat we wel kunnen dansen. Het sneeuw maakt mij niet zo heel veel uit. Kinderen die dat toch niet zo prettig vinden, kunnen de les online volgen. Ja, het weer dan nog. Echt zo'n mooie winterdag. Veel zon, weinig wolken en het vriest. Vanmiddag warmt het wel wat op.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 Trying change got me a war in my mind. Gotta let go keep what's holding me. alone Ooh, way way to kill the mood. you like that baby, baby. Heavy on my empty mind, shit. I gotta keep from losing first of Still that I wasted the best.